Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Mensen die het politienummer 0900 8844 bellen... staan nog vaak te lang in de wacht. Daardoor hangen elke dag honderden bellers op... voordat ze iemand aan de lijn krijgen. Afgelopen zomer bleek al dat de wachttijd kan oplopen tot 20 minuten. Uit interne stukken van de telefooncentrales blijkt... dat de bereikbaarheid daarna nog slechter is geworden. Dat komt vooral doordat ruim 1 op de 10 medewerkers ziek thuis zit. Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar cel geëist tegen een man die vorig jaar een aanslag zou hebben willen plegen in Nederland. De man van 41 had volgens het OM contact met een Franse extremist in Syrië en een Belgische extremist. Tegen hen zou hebben gezegd dat hij zich na de aanslag zou aansluiten bij IS in Syrië. De man had geen concreet plan, maar had wel spullen waarmee hij een bom kon maken. Supermarktketen Plus schrapt de komende jaren 260 banen. Het bedrijf sluit de vier regionale distributiecentra in Haaksbergen, Middenbeemster, Hendrik Ido Ambacht en Ittervoort. In plaats daarvan komt er in 2020 één groot distributiecentrum in Tiel. In de vier huidige distributiecentra werken ongeveer 700 mensen. In het midden van Polen zijn 1700 lichamen geborgen uit een massagraf. Het zijn stoffelijke overschotten van Duitse militairen... die na de Tweede Wereldoorlog gevangen werden gehouden door Sovjet-troepen in een concentratiekamp. Het massagraf werd vorig jaar zomer ontdekt door bouwvakkers. Het is niet bekend hoe de militairen zijn gestorven. De man die een record aantal marathons op zijn naam had geschreven is overleden. De Amerikaan Don McNally liep er 744. De 745ste moest hij op 90-jarige leeftijd halverwege opgeven. Hij liep ze op vijf continenten en in de VS in alle staten. McNally overleed afgelopen zondag. Hij was 96. Het weer bewolkt en op sommige plekken wat lichte sneeuw. Vannacht trekt via Limburg een gebied met sneeuw het land binnen. Smiddags ook natte sneeuw of regen bij 2 tot 4 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files zijn korter dan gebruikelijk op vrijdag, in ieder geval de dagelijkse files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Hoevelaken en Bunschoten 5 kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij, de vertraging is nog 20 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel een kwartier vertraging. En op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen Holendrecht en Badhoevedorp een kwartier oponthoud.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 Veel plezier. bum ba bum ba dang a dang dang ba ding a dong ding blue moon moon moon blue moon dip dip dip dip moon moon moon blue moon dip dip dip moon moon moon blue moon dip dip dip bum ba ba ba ba ba ba dang a dang dang ba ding a dong ding blue moon moon moon you saw me standing alone without a dream in my about the dang a dang dang the ding a don ding blue moon. You knew just what I was there for. You heard me say. all the dang a dang dang the ding a dong ba Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding, dong, ding, boom. Boom, boom, boom. It's, it's, boom. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Pluspunt Zandvoort. Cursus je iPad optimaal gebruiken. Tijdens acht lessen van twee uur leert u door middel van duidelijke uitleg, voorbeelden, oefeningen en tips... hoe u de vele mogelijkheden van de iPad snel onder de knie krijgt. De kosten zijn 110 euro, inclusief een handleiding. Vrijdag van 10 tot 12. 13 mei tot en met 1 juli. Meer cursussen, workshops en informatie of aanmelden www plus.zandvoort.nl, telefoonnummer 023 5740 330. fanatiekste verzamelaars. Met de fonds van 1400 kunstwerken in een appartement in München in 2012... en George Clooney's film The Monuments Man uit 2014... is de enorme kunstroof van de naties weer flink in de kijker komen te staan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalden Adolf Hitler en Hermann Göring... wagonladingen kunst naar Duitsland... Na de Duitse nederlaag vonden de Monumentsmen, een team kunstkenners van het Amerikaanse leger, 5 miljoen kunstwerken terug. Onder meer in zoutmijnen en kastelen die de Duitsers als opslagplaats hadden gebruikt. Maar er is ook een levendige handel. Zo kreeg de Oostenrijkse kunsthandelaar Hildebrand Gurlit meer dan duizend werken in handen. Hij overleed in 1956 en uiteindelijk ging zijn collectie over op zijn zoon, Cornelis die een teruggetrokken bestaan leidde in zijn met kunst volgepropte appartement in München. Geschatte waarde van zijn inventaris een miljard euro. In 2012 werd de schat ontdekt, gevolgd door meer kunst in een Oostenrijkse woning van Keurlid. Of nabestaanden van de geroofde kunstverzamelaar kans maken om werken uit de keurlid verzamelaar terug te krijgen is niet duidelijk.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 Een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. De kosten zijn 5 euro. De locatie is Protestantse Kerk, Poststraat nummer 1. De website is www.kerkzandvoort.nl Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can, why all the world is full of creatures, yet we go in fear of man. Tell have to run from man the hunter, never say. By and by we'll defy a bit. Column van de week. Uitdaging of probleem. Hulpverleners denken vaak in problemen. Men heeft een probleem en daarvoor vraagt men hulp. Het is een tamelijk negatieve benadering die weerstand opwekt bij de positivo's... die liever praten over uitdagingen. Op zichzelf zit daar zeker iets goeds in, maar soms gaat het wat ver. Bij een relatieprobleem noem ik dat toch geen uitdaging in de relatie. De uitdaging is voor mij om te zien of ik hen kan helpen. Maar voor betrokkenen is dat toch echt een probleem. Behalve als het gaat om een kleinigheidje. Veel mensen willen niet toegeven dat men een probleem heeft. Problemen heeft een ander. Maar datgene waar men zelf mee worstelt is geen probleem. Maar wat is het dan? Soms is het ook inderdaad een uitdaging. Het is zeker een uitdaging om iets te leren wat je nog niet kunt. Door het een uitdaging en niet een probleem te noemen is het gemakkelijker te veranderen. Het lijkt een taalfoefje een pep talk. Maar veel therapieën, onder andere LRP, werken daar succesvol mee. Helaas merk ik vaak dat mensen zo lang wachten totdat de uitdaging is uitgegroeid tot een groot, ja zelfs levensgroot probleem. Degenen die snel aan de bel trekken zijn in alle opzichten het beste af. dag van het kasteel op kasteel Keukenhof. Op tweede Pinksterdag, maandag 16 mei, vindt de jaarlijkse dag van het kasteel plaats. Kastelen door heel Nederland openen dan hun deuren voor een ieder die altijd al naar binnen heeft willen kijken.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 In het noorden vindt u het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... en in het zuiden grenst het dorp aan de Amsterdamse waterleidingduinen. Het Nationaal Park leent zich bij uitstek voor het maken van uitgebreide wandel- en fietstochten. Middels het knooppuntnetwerk is het erg eenvoudig om de mooiste plekjes te ontdekken. U kunt in dit gebied konnikpaarden of Schotse hooglanders tegenkomen... Zij zorgen middels begrazing dat het typerende duinlandschap intact blijft. In een speciaal afgeraste deel leven zelfs windsenten, Europese oerossen die in lang vervlogen tijden ook in het duingebied hebben geleefd. De Amsterdamse waterleidingduinen is een belangrijk waterwindgebied, waar de natuur met recht kan floreren. Het instandhouden houden van de oorspronkelijke natuurwaarden en rust zijn belangrijke kenmerken voor dit gebied. Uniek is dat u overal letterlijk mag struinen en dus niet op de paarden hoeft te blijven. En u kunt hierbij geheid een hert tegenkomen. Eind 2013 is een natuurbrug geopend die de verbinding vormt tussen de Amsterdamse waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De brug zorgt ervoor dat het wild zich vrijelijk in een uitgestrekt natuurgebied kan ophouden.